10 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Het clubhuis van de Expendables in Opdam is door brand verwoest. De brand brak vanmorgen uit en sloeg over naar een bedrijf ernaast. Het clubhuis zat in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Een aantal andere panden heeft water- en rookschade. Of de brand is aangestoken is nog niet bekend. Een arrestatieteam van de politie heeft vanmorgen in Amsterdam een verdachte neergeschoten. Die raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie opende het vuur nadat vanmorgen vroeg de auto van de verdachte klem was gereden in Amsterdam Sloten. De actie hield verband met een lopend onderzoek. Meer zegt de politie er niet over. Al tienduizenden Britten hebben een online petitie getekend voor de rehabilitatie van homoseksuelen die onder oude anti homo wetten zijn veroordeeld. Er zijn naar schatting 50.000 Britten in het verleden veroordeeld, maar na het verdwijnen van de anti homo wetgeving eind jaren 60 zijn ze nooit gerehabiliteerd. Er zouden nog zo'n 15.000 van hen in leven zijn. De homoseksuele Britse wiskundige Alan Turing kreeg wel postuum gratie. En over hem kwam eind vorig jaar een film uit. In Japan en de VS is zeer verontwaardigd gereageerd op de dood van de Japanse gijzelaar Kenji Goto. Op grond van een video is geconcludeerd dat Goto hoogstwaarschijnlijk is onthoofd door islamitische staat. De Japanse premier Abe noemt de onthoofding een afschuwelijke, immorele en onvergeeflijke terroristische daad. President Obama zei dat de VS doorgaat met acties om IS te vernietigen. Goto is de tweede Japanner die door IS is onthoofd. In de Zwitserse en Oostenrijkse Alpen zijn gisteren zeven skiers omgekomen door lawines. Bij een van de lawines in Zwitserland kwamen vier wintersporters tegelijk om en drie anderen raakten zwaar gewond.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 En, eh, gelukkig, uh, ja, het schiet alweer op. We gaan naar het voorjaar. Nou ja, dat betekent dat we ook allerlei kriebels in ons buik weer krijgen. 14 februari, dan is het natuurlijk weer zover. Valentijnsdag. als u nou thuis 25 jaar luistert naar dit programma... want eh, ja, onze zender bestaat 25 jaar. Volgend weekend een heel feestelijk weekend wat dat betreft. Maar eh, wat ik wilde zeggen, als u nou al 25 jaar luistert naar dit jazzprogramma... Nou, dan bent u gewoon onze Fanny Valentine. Dan krijgt u van mij de uitvoering van V. Klaassen. for me. Not if you Giovanni Valentine. Dat was uh, eh, V. Klaassen. Ze werd ondersteund door Chad Baker. Ja, luisteraars, een heel bijzondere eh, week voor Zierm van Zandvoort. Want eh, aankomende vrijdag begint een marathon-uitzending om vier uur s middags... en die duurt tot de volgende dag 25 uur later, ja. dus er zullen heel veel vrijwilligers van van Zandvoort uh, meewerken daaraan. Maar zondag, volgende week zondag... dan is er natuurlijk weer dat wekelijkse jazzprogramma. Maar niet zomaar een programma, want daar ga ik u iets van vertellen. Volgende week zondag hebben we hier een, natuurlijk een jubileumprogramma. 25 jaar ZFM Jazz. En eh, daar, zal natuurlijk eh, de nodige muziek worden gedraaid. Er zullen eh, mensen van weleer uh, hun aantreden doen. Die zijn uitgenodigd, voormalig presentatoren. mensen die iets met de organisatie van het programma te maken hebben gehad in het verleden. nou, you name it, maar met name ook live artiesten komen hier spelen. En eh, dat vinden we natuurlijk geweldig. Eh, elk uur, want eh, de, uitzending gaat overigens, dat moet ik u eerst vertellen... vier uur duren. begint s ochtends om tien uur en s middags om twee uur afgelopen. En elk uur vindt er een live optreden plaats... met allemaal mensen die zich hebben ingezet voor dit programma... en heel gaarne bereid zijn te komen spelen... En de, een van die mensen is bijvoorbeeld Erik Timmermans. Nou, die kent u hier uit Zandvoort. Die organiseert regelmatig in de krocht natuurlijk, die prachtige jazzmiddagen. Geetje Kouwveld trad daar al op. En, eh, nou, tal van prominenten en allemaal hele goede muzikanten. Dus dat is natuurlijk geweldig. En Erik komt hier ook spelen s ochtends eh, tussen uh, eh, 10 en 12 uur. Ruud Jansen zal de, de, toetsen verzorgen. Ikzelf de drums. Kees van der Laarsen komt ook bas spelen. maar we hebben ook een, een gast die een beetje in de sporen treedt... van niemand minder dan ja, Toet Stielemans. En dat is Martijn Lutmer. En Martijn Lutmer, luisteraars, die klinkt zo. herkent. Het is natuurlijk heel bekend van eh, niemand minder dan eh, Frank Sinatra. Nancy with a Laughing Face. Dat is niet helemaal zo toevallig luisteraars. Want het album heet ook Frankly. Eh, en dat is een album dus met allemaal repertoire geïnspireerd door Frank Sinatra. Martijn Lutmer, hij komt hier live spelen volgende week... tijdens het vier uur durende programma bij ZFM Jazz. En u bent van harte welkom luisteraars. Als u in de buurt bent van de Tolweg nummer 10A... En eh, u heeft zin in een bakje koffie, maar nog meer zin in jazz... en dan ook hier de gezellige sfeer in de studio... mag u hier gewoon naar binnen lopen. En eh, eh, als, als het niet al te vol is, dan kunt u misschien nog een, een plekje in de studio bemachtigen... En, en, meegenieten van alles wat er voorbij komt volgende week. Veel live muziek, maar ook veel muziek gedraaid hier natuurlijk door de presentatoren. u hoort allerlei oude anekdotes voorbij komen. U hoort eh, eh, hoe de zender is een beetje is opgericht. En u hoort natuurlijk ook eh, hoe het jazzprogramma is ontstaan. Wie de mensen van het eerste uur waren. Nou, kortom, alles wat er over ZFM Jazz te weten valt. Dat, dat, voor zover u dat nog niet weet, want u bent natuurlijk trouwe luisteraar, u weet het natuurlijk al lang. Maar voor zover u dat niet weet, wordt u daar volgende week helemaal over bijgepraat. mijn neef Fred Kroonsberg werkt er onder andere aan mee. Auko Beuving, eh, ook een eh, collega die de jazzprogramma's presenteert. Adam Spoor zal er zijn. Nou, te veel om op te noemen, te veel namen. Ik, eh, ik ga ze niet allemaal noemen, want dan ben ik aan het eind van de, <laughs> uitzending. Nee, zo, is, erg is het ook weer niet. Maar in ieder geval, ehm, ja, u bent van harte welkom luisteraars. En ik hoop dat u in uh, grote getalen ons zult bijvallen. Dan ga ik u nog eventjes verwennen met een stuk van Matt Dusk. En dat is een beetje een man die in de voetsporen treedt van Michael Bublé luister maar naar de stem. Het is een beetje, nou het is niet helemaal hetzelfde, maar het, het gaat er naartoe. En eh, met Dusk, die heeft het erover. Die richt zich persoonlijk tot u. Want er is niemand zoals jij voor ZFM Zandvoort. There will never be an other you.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 if there will never ever be dream a million dreams, but how can they come true? If there were als jij zal er nooit meer zijn. There'll never be another you. Dat was Matt Dusk. Nou, leek hij een beetje of Michael Bublé. Of leek hij er niet op. Ik vind het wel. Maar je, je moet zelf maar oordelen, luisteraars. We gaan eh, genieten van eh, Silje eh, Nergaard. En Be Still in My Heart. Dat zingt zij. is not lonely or broken. It's not of I. as you trouble a heart that is hidden when no one can free. My Het was Silje Nergaard. Nou, luisteraars, eh, is het lekker wakker worden of is het niet lekker wakker worden? Heeft u een kopje koffie erbij? Nou, eh, ik ook hoor. Helemaal groot gelijk. En eh, ik zou zeggen, zak lekker uit op de bank. Want ja, ik begin het eerste uur. Begin ik een beetje rustig met rustige muziek. Kan u even een beetje bijkomen. Misschien heeft u wel eindelijk eens een keer uit kunnen slapen vanmorgen. Nou, ook heerlijk natuurlijk. En, eh, en dan nou genieten van eh, heerlijke eh, jazzmuziek. en Crossroads, het programma hiervoor, daar heeft u misschien ook al naar geluisterd. Heerlijk country programma. daar kwam ze al voorbij, Shelby Lynn. Een dame die met name haar sporen heeft verdiend dus in de countrymuziek. Maar af en toe toch ook een, een jazz-uitstapje maakte. En ze is nu helemaal los van die uh, countrymuziek. Daarom zingt ze I don't get around much anymore. Als het om country gaat dan, hè. wel een beetje een country sfeertje nog. Miss the Saturday dance. Heard they crowded the floor. I couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Weet je ook het sfeertje van Hot Club The Friends, hè? Thought I'd visit the club. Got as far as the door. they'd have asked me about Don't get around much anymore. different without Don't Get Around Much Anymore. Ja, en de viool als eh, solo-instrument in, eh, in een jazzstuk wordt eigenlijk helemaal niet zoveel gebruikt. En eh, dit was toch wel weer een, een uitzondering erop. En ja, het, doet ook een beetje denken aan, natuurlijk aan het country'sfeertje, maar ook aan Hot Club de Friends. Waar ook violen nog wel eens worden gebruikt als het gaat om jazzmuziek. En ik heb ervan genoten en ik hoop u ook. Nou, ik heb beloofd dat ik het eerste uur dat ik het rustig hou. En dat doe ik ook. En dat geldt ook voor het volgende nummer... wat prachtig wordt gezongen door Mathilde Santing. Nou, dat is natuurlijk een Nederlandse verdette die we allemaal kennen. van die heerlijke muziek natuurlijk. Dat maakt het leven compleet, luisteraars. U eh, onderschat misschien wat muziek eigenlijk eh, doet met de mens. Want, eh, nou, ja, kijk maar naar een film. Als er een, een, een, een treurige film is... en je zet er carnavalsmuziek onder... dan is het hele effect van de treurigheid is weg. Of omgekeerd. Als er een... een hele vrolijke scène is met een Polonaise... en je zet daar een, een, een doodgraversmelodie onder... dan is het, klopt het ook niet. Dus de, de emotie van muziek is altijd aanwezig in de mensen. En eh, dat komt, daar komt het ook door dat, dat sommige mensen bij het horen van een melodie ja, gewoon volschieten. Gewoon kippenvel krijgen en, eh, en soms ook moeten huilen. Ja. Nou, lachen en huilen, het zijn allemaal emoties. Ze horen erbij in het leven. Nooit voor schamen. Dus eh, als je een melodie hoort die je zo aanspreekt... dat de tranen in je ogen schieten... dan moet je dat gewoon laten gaan. En gewoon de omgeving die op dat moment aanwezig is... daarvan getuige laten zijn. Want het is niets om je voor te schamen. Every time we say goodbye, I cry a little. Het kan ook zijn dat je volschiet als je liefje vertrekt. Ja, dit is eh, niemand minder dan Cole Porter... die u daarvan mee laat genieten. heel erg stil, luisteraars. En dat was niet de bedoeling. Ik was even een kopje koffie intappen. Ja. We hebben een dame die voor stormachtig weer zorgt. En dat is eh, Lina Hoorn. if this stays the way old rocking chair will get me, all I do is pray the Lord. stormachtig weer. Nou, als ik hier naar buiten kijk, dan valt het gelukkig allemaal mee. Want ik, eh, ik zie het zonnetje schijnen en dat, is, eh, dat doet mij deugd, luisteraars.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 then it was great fun, but it was just one of those things. Ja, gewoon een van die dingen waar je even aan moet wennen. <laughs> Good old Frank Sinatra luisteraars. En volgende week dan eh, komt Kees van der Laars. Eh, dat is de bassist eh, van de Ruud Jansen Band. Maar die speelt, ja, die heeft ook zijn sporen in de jazzmuziek verdiend. die komt hier ook spelen. het, nee, het derde en het vierde uur. Ik heb het al eerder in de uitzending verteld. Volgende week dus een, een jubileumprogramma. Vier uur lang. Vanaf tien uur s morgens tot twee uur s middags. Met live muziek. Met alle nou, ik weet niet of alle presentatoren, eh, presentatoren komen van vroeger... maar er komen er een hoop die ooit dit eh, jazzprogramma hebben gepresenteerd. En eh, ja, komen bijpraten hoe, het, hoe hun beviel hier... en wat ze allemaal hebben beleefd hier bij ZFM Jazz. En, maar het gaat er nu met name om wat u heeft beleefd de afgelopen 25 jaar. En wij willen u bedanken voor het luisteren. En, en dat doen we niet zomaar, dat doen we gewoon op een manier... dat we zeggen van kom nou eens langs in de studio volgende week uh, Tolweg Tina. Uh, dan, dan bent u hier van harte welkom. En dan kunt u getuige zijn van de presentatie van het programma. En natuurlijk ook van al die eh, live artiesten die hier in Deun komen spelen. Het gaat heel gezellig worden. En Kees van der Laars, ik zei het al, die, die komt ook zingen. En die zingt dan stukken van Frank Sinatra zoals u net voorbij hoorde komen. Just one of those things. Nou, welke nummers die allemaal kiest, dat blijft natuurlijk nog een verrassing. Maar in ieder geval kunt u daar getuige van zijn. Ja, het orkest van Miles Davis, But Not For Me. Ja, luisteraars, eh, vanavond, ik weet al wat ik eet vanavond. Ik ga het u verklappen, doe ik normaal nooit, maar eh, lekker haché. Oh, de winter is zo lekker, een pan haché. Maar eh, het is maar goed dat ik die pan niet mee heb genomen, want anders was alles eruit gezwingt. <laughs> dat nummer wat ik zojuist draaide, ja, voor mij, het swingde de pan uit, luisteraars. Voor u toch ook? Ja, helemaal gezellig. bent u op het strand geweest? Waren er een beetje golven vanmorgen? uh, was het een beetje rustig de zee. Nou, dan zorg ik voor een extra golfje. Dat doe ik dan met uh, Serge Mendes. Het nummer heet Wave. Nou, is niet helemaal toevallig. Golf. Geen Volkswagen Golf. Maar gewoon een uit de branding. Aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness grows whenever two can dream a dream together. you can't deny. Don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars above, and don't fight me. The fundamental loneliness grows whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was half past three. eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness grows whenever two can dream a dream together. samen op het strand. Een weefje ontdekken. Ja. Band van Serge eh, Sergio Mendes was dat. Een beetje Braziliaans eindig. Ik heb nog maar een minuutje of twee te gaan, luisteraars. En dan staat die meneer van het Niels of die mevrouw van het Niels. Ik weet niet wie er een dienst heeft. Eh, die komt eraan en eh, die gaat mij alles vertellen over wat er allemaal zo in de wereld is gebeurd het afgelopen uren. tot die tijd nog een stukje high five. geluisterd naar ZFM Jazz bij ZFM Zandvoort. Jack Loop was dit. Welkom eh, op de wereld, luisteraars, als u zojuist uw bed uit bent gestapt. Welkom ook bij ZFM Zandvoort. En blijf luisteren tot 12 uur, want ik ben eh, tot 12 uur bij u...